Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil volgende week om tafel... met de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Dat meldt de New York Times. Zelensky liet vanavond na een telefoongesprek met Trump weten... dat hij denkt dat Rusland nu meer bereid is om een wapenstilstand te sluiten. Vandaag sprak de Amerikaanse diplomaat Witkoff enkele uren met Poetin... Wat dat gesprek heeft opgeleverd is niet duidelijk. Trump sprak wel van een zeer productief gesprek. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een schietincident. Volgens de politie hadden twee mannen ruzie, waarna er eentje een vuurwapen trok. Dat gebeurde op het Schouwburgplein. De politie heeft een verdachte aangehouden. Eerder op de avond was op hetzelfde plein ook al een steekincident. Daarbij raakte een man van 19 licht gewond. Naar die dader wordt nog gezocht. De politie gaat niet uit van een verband tussen de twee incidenten. En de politie heeft vijf minderjarigen aangehouden... voor de mishandeling en beroving van een 13-jarig meisje in Hendrik Ido Ambacht... vorige week dinsdag. Het slachtoffer reed op haar fatbike en werd opgewacht door zes meiden. Die trokken haar van haar fiets en mishandelden haar... en ook moesten spullen afstaan. De vijf verdachten zijn tussen de 12 en 15 jaar oud. Een zesde verdachte is nog niet aangehouden. In Ghana zijn twee ministers omgekomen bij een helikoptercrash... Het gaat om de minister van Defensie en de minister van Milieu en Wetenschap. In totaal kwamen er acht mensen om bij het ongeluk. Hoe de leeghelikopter in Ghana kon neerstorten is nog onduidelijk. De ministers waren onderweg naar een bijeenkomst in een stad in het zuiden van Ghana. Het weer nog. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af naar 9 tot 14 graden.